van 3 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De eerste staking onder taxichauffeurs in 25 jaar is weer voorbij. Vakbond FNV heeft een akkoord bereikt met werkgeversvereniging KNV Taxi over een hoger loon. De taxichauffeurs krijgen er 3% bij, zoals ze hadden gevraagd. Zo'n 100 chauffeurs deden mee aan de staking. Volgens FNV ging het om een kleine staking, zodat bijvoorbeeld vervoer van zieken en gehandicapten door kon gaan. Ook vandaag zoekt de politie verder op het terrein van een kliniek in Den Dolder naar Anne Faber. De man die maandag werd opgepakt voor betrokkenheid bij haar vermissing woonde daar. Tot nu toe zijn er nog geen sporen gevonden op het terrein. De politie zoekt ook buiten de kliniek verder naar Faber... samen met militairen en vrijwilligers. In België is opnieuw een verdachte opgepakt... voor de aanslagen van vorig jaar in Brussel. Een man van 39 had een doe-het-zelfzaak in de Belgische hoofdstad. En mogelijk is een deel van de grondstoffen voor de bommen van de aanslagplegers daar gekocht. De man wordt verdacht van deelname aan een terroristische groep. Hij heeft volgens Belgische media toegegeven dat hij lege bidons heeft verkocht aan een van de terroristen. In Genep is na een grote internationale actie tegen belastingfraude een echtpaar aangehouden. Een man van 81 en een vrouw van 61 worden verdacht van fraude, witwassen, valsheid in geschriften en illegaal bankieren. Ze staan nergens officieel geregistreerd en hebben ook geen vaste woon- en verblijfplaats. De Fiat en politie hebben voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoeden op bankrekeningen in Hongkong, Panama, Duitsland en Frankrijk. Het echtpaar zou na valse boekhouding geld naar, naar bedrijven in Hongkong hebben verplaatst, zodat ze geen belasting hoefden te betalen. Het weer, op sommige plaatsen regent of motregent het af en toe. In het zuiden van het land is het vaker droog en schijnt soms de zon.